ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. In Zwitserland moeten meer mensen rekening houden met evacuatie. Het gaat om dorpen in de buurt van het plaatsje Blatten, waar woensdag een bergwand afbrak. Het gebeurde door een aardverschuiving. Die werd dan weer veroorzaakt door het instorten van een gletsjer. En dat is een nieuw fenomeen, zegt deze Nederlander die bij de Zwitserse reddingsteam werkt. Dit is misschien wel een, eh, gevaar wat we nog niet kennen. En moeten we misschien wel opnieuw gaan kijken van eh, waar liggen nog meer bergen die op deze manier zouden kunnen instorten en dorpen kunnen kunnen bedreigen. Het dorp Blatten is bijna volledig bedolven onder het puin en ook ijs en smeltwater. Alle 300 inwoners van het Zwitserse dorp zijn al weg uit hun huis. Afgebroken rotsblokken blokkeren een rivier en daardoor vormt er nu een meer. En als dat overstroomt zijn ze bang voor een vloedgolf. Op het Rotterdamse metrostation Blijdorp is een zwaar bewapend arrestatieteam aanwezig. De politie zegt dat er sprake is van een dreigende situatie. Een reiziger zou bedreigende teksten geroepen hebben. De verdachte situatie is al vanaf 10 uur vanochtend aan de gang. Reizigers zouden één voor één uit de metro worden gehaald door de politie. En metrolijn E tussen Den Haag en Slinger ligt helemaal stil. Binnenkort is het op heel veel plekken in Frankrijk verboden om te roken. En eigenlijk zo'n beetje overal waar kinderen kunnen komen. Oftewel parken, sportcomplexen en bushaltes. Correspondent Frank Renaud vertelt waarom. Elk jaar overlijden 75.000 Fransen aan ziektes die het gevolg zijn van roken. Zoals kanker en hart- en vaatziekten. Dat is ongeveer 1 op de 10 sterrengevallen in Frankrijk. Ja, dat is een belangrijke uitzondering. Op Franse terrassen mag wel gerookt blijven worden. En in Alaska heeft een man drie uur lang met zijn gezicht in een bergbeekje gelegen... terwijl hij onder een rotsblok van meer dan 300 kilo lag. De man van 61 wandelde met zijn vrouw bij een gletsjer... maar kwam terecht onder stenen die naar beneden rolden. Zijn vrouw hield zijn hoofd boven water en belde de hulpdiensten... die met een helikopter bij de man wisten te komen. Hij was niet zwaar gewond, omdat het rotsblok dat op hem viel op andere stenen lag. Het weer er nog. Het is nog eventjes bewolkt, maar vanaf de middag is er meer zon. Aan de kust staat wat meer wind. Het blijft droog bij zo'n 19 graden. In Limburg kan het zelfs 25 graden worden. ZFM Verkeersinformatie.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 De man die gisteravond laat in het dorp Bocholt in Zuid-Limburg werd neergeschoten... is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 39 uit Kerkrade. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In de buurt van het Zwitserse dorp waar woensdag een bergwand afbrak... wordt gevreesd voor een vloedgolf. Door het afgebroken puin is een rivier geblokkeerd en is een groot meer ontstaan. Meerdere dorpen moeten rekening houden met een evacuatie. Het weer in het midden en westen bewolkt. Op andere plekken geregeld zon.